Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Den Haag is bij de arrestatie van een overvaller een politieman gewond geraakt. Hij werd een paar keer door een omstander in zijn gezicht geslagen. Na een overval op een tabakswinkel wilde een agent in Burger de vermoedelijke overvaller arresteren. Hij voelde zich daarbij genoodzaakt twee waarschuwingsschoten te lossen. Er ontstond een worsteling. Onduidelijk is of de omstander die zich met het gevecht bemoeide wist dat het om een politieman in Burger ging. Ook is niet duidelijk of de man bij de overval betrokken was. In de riolering in Raalte in Overijssel zijn insecticiden geloosd. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. De giftige stoffen zitten alleen nog in een deel van de riolering van een bedrijventerrein. Het is de bedoeling om dat afvalwater morgen met tankwagens af te voeren. Het gif is vermoedelijk geloosd door een bedrijf dat vlooienbanden maakt. In Zaandam woedt sinds het begin van de middag een grote brand in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Korpsen uit de omgeving helpen met blussen en er zijn ook twee blusboten ingezet. De gemeente Zaanstad denkt dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Vanmiddag werd een Russisch sprekende man aangehouden die wordt verdacht van de brandstichting. In de Eredivisie voetbal heeft FC Twente punten verspeeld. Tegen Heracles kwam de ploeg kort na rust op voorsprong, maar het werd in Almelo in de 92e minuut gelijk. Door het gelijkspel zak Twente naar de derde plaats op de ranglijst met twee punten achterstand op PSV. De Eindhovenaren wonnen in Doetinchem met 3-1 van de Graafschap en staan nu drie punten achter op koploper AZ. Heerenveen RKC eindigde in 1-1 en in Nijmegen, Nijmegen won Roda JC met 2-1 van NEC. Het weer. Vannacht is het nevelig en mistig. Op veel plaatsen bedraagt het zich minder dan 200 meter. Het koelt af tot min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon, maar het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bewolking.